Mariette Krol met het NOS Journaal. Deel van de oppositie over het belastingplan. Over twee dagen stemt de Tweede Kamer erover en er is een akkoord nodig om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen voor de lastenverlichting van 5 miljard euro. Vorige week leek een toezegging aan de christelijke partijen nog voldoende, maar een uitgewerkt voorstel van de SGP waarin één verdieners er 700 euro op vooruit gaan ten koste van twee verdieners stuit nu op weerstand. In het tv-programma Opsporing Verzocht heeft de politie om hulp gevraagd bij het vinden van iemand die al maanden, s'avonds en s'nachts, met een sterke laserpen in de cockpit schijnt van vliegtuigen die landen op Schiphol. De afgelopen vier maanden hebben zo'n 100 piloten gemeld dat er laserlicht op hen was gericht. Het heeft nog geen gevaar opgeleverd, maar het kan volgens de politie wel tot ongelukken leiden. Vooral in augustus en september waren er veel meldingen. De politie in Ede is op zoek naar getuigen die meer weten over de mishandeling van een buschauffeur. De man werd gisteren bewusteloos op straat gevonden. Omroep Gelderland schrijft dat de chauffeur volgens omstanders ruzie had met een paar mannen die hem op straat achterlieten. Eén verdachte heeft zich inmiddels gemeld en is aangehouden. In heel Europa is de voormalige Duitse bondskanselier Helmoet Schmid geëerd als een groot staatsman. Schmid overleed vandaag, hij was 96 jaar. Van 1974 tot 82 leidde hij West-Duitsland onder meer tijdens een zware economische crisis en tijdens aanslagen door de extreem linkse Rote Armee-fractie. Schmid was voorstander van onderhandeling met de Sovjet-Unie, maar ook voorstander van het plaatsen van kernwapens in West-Europa. In een verklaring noemt premier Rutte de dood van Helmoet Schmid een groot verlies voor Duitsland. Het weer vannacht af en toe wat regen, ongeveer 14 graden.